Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het pilletje dat sommige studenten in Nijmegen hebben geslikt is mogelijk met opzet vervuild. Zeven studenten belanden eerder deze maand in het ziekenhuis nadat ze zo'n pilletje slikten. Ze dachten dat het een 2CB-pilletje was, lijkt dat op ecstasy. Maar in plaats van 2CB zat er DOC in. En daar kun je een behoorlijk slechte trip van krijgen. Je gaat daar lang en hard van hallucineren. De krant Gelderlander heeft met meerdere drugscouriers gepraat. En die komen met het verhaal dat een rivaliserende drugsproducent de pilletjes heeft gemaakt. En dat ze precies lijken op pilletjes die wel goed zijn. Mocht je zo'n roze pil met een Tesla-logo erop hebben, gooi hem dan weg, zeggen drugsexperts. Ben jij een horecatopper met tijd over, dan hebben cafés en restaurants een baan voor je. Door de coronaversoepelingen die eraan komen staan vacaturesites ineens vol oproepen voor medewerkers in de bediening, koks en ander personeel. En dus moet de horeca creatief zijn. We zijn wel bezig eh, met eh, campagnes om mensen weer eh, te prikkelen om in die prachtige branche te werken. Voor corona was er al een flink tekort en veel mensen die wel als ober of kok werkten doen nu wat anders. Keeper Remco Pasveer staat volgend jaar waarschijnlijk onder de lat bij Ajax. De doelman kondigde gisteren al zijn vertrek aan bij Vitesse, waar hij vier jaar heeft gespeeld. Hij zei een nieuwe uitdaging te willen. Dat blijkt volgens meerdere media nu dus Ajax te zijn, waar hij een contract zou tekenen voor één jaar op duizenden basisscholen wordt vandaag flink gezweet. Het is de laatste vrijdag voor Koningsdag en dus zijn net de Koningsspelen begonnen. Koningin Maxima en koning Willem-Alexander waren erbij. Nou, ik vind het fantastisch. We hadden natuurlijk, vorig jaar was het heel triest dat het niet door kon gaan. En we hadden nooit gedacht dat het zo lang zou duren. Maar ik ben toch heel blij dat de Koningsspelen hier 2021 weer begin van de samen sporten zijn. En misschien nog heel veel jaren weer hierna. Maar eh, na deze moeilijke tijden van corona eindelijk weer iets positiefs samen sporten. Een dag vol sport en spel dus. Of vindt dit meisje de koning een stuk interessanter. Ja. Spannend? Ja, heel Hij gaat naast mij staan. Ja, het is eh, dit jaar wel iets anders dan anders. Het moet allemaal coronaproof gebeuren. Er was bijvoorbeeld vanochtend geen gezamenlijk ontbijt met alle kinderen. Het weer, koude nachten, zonnige dagen, dat is de samenvatting. Vanmiddag wordt het gemiddeld een graad of 12 en de komende dagen net zoiets. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB.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 Wanneer ik last van mensen heb, als ik een vrouw gezien kan. Wanneer de druk verloren heeft, als ik chance heb. Dan stond altijd mijn eten klaar. Dan kon ik altijd jassen, En hoefde nooit meer af te wassen. En nu nooit meer op mezelf te passen.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 I'm not the wasted love, love, love, love. line. Work, work, work, Sonora, work it all the time. My girl name is Sonora. I tell you friends I adore her. When she dances so oh, butter, she's a hurricane in all kinds of ways.